Uur. Raymond met het NOS-journaal. Nederlandse Zaken is niet blij met een huurverhoging bij Vestia. Ze vindt het ongelukkig dat de woningcorporatie zittende huurders eerst heeft toegerecht dat de huren niet omhoog gaan. Terwijl er nu een plan is om dat voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro toch te doen. Spies kan zich de verontwaardiging bij de huurders goed voorstellen. Net nu de verhoging komt op het moment dat er veel commotie is over het salaris en de pensioenafspraken van de vertrokken directeur Staal. Minister dus Kamp van Sociale Zaken sluit niet uit dat er nog meer zal worden bezuinigd op kinderopvang. In de Tweede Kamer benadrukte hij dat bij de onderhandelingen over de bezuinigingen in het katshuis niets wordt uitgesloten. Onder meer CDA, PvdA, GroenLinks en D66 maken zich grote zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen op de kinderopvang. Ze zijn bang dat peuterspeelzalen en crèches de deuren moeten sluiten. Tweede Kamerlid van Gent van GroenLinks vindt dat de minister doof en blind is voor alle signalen uit de samenleving. Bij een grote anti-hennepactie in Brabant heeft de politie 19 mensen aangehouden. Agenten doorzochten 19 plaatsen in 11 gemeenten. Er werden 16 hennepkwekerijen, 2 drogerijen en 1 stekkerij ontmanteld. In totaal is er voor een half miljoen euro aan hennep in beslag genomen. In Griekenland groeit het optimisme met het uur over het welslagen van de grote obligatieruil met de banken. Die deal is van cruciaal belang. Europa en het IMF willen Griekenland alleen verder helpen als de banken ook meebetalen. Als dat niet gebeurt, dreigt binnen twee weken een faillissement. Hoeveel beleggers zich nu al hebben gemeld is niet bekend, maar veel banken en pensioenfondsen hebben zelf al naar buiten gebracht dat ze meedoen, waaronder ING en de Rabobank. En dan het weer.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. face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 sign. Here we go again. And though time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 ritme, van ZFM. ZFM. Too blow what to say watching you, girl. 下起。 Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for